Want de stukken blijven eigenlijk 20 jaar geheim, zegt verslaggever Ron Vrezen. Dat is omdat ministers in die ministerraad in vertrouwen met elkaar moeten kunnen praten over ook gevoelige zaken, staatsveiligheid, militaire missies, politieke verschillen met elkaar moeten uitwisselen, zonder dat dat gelijk op straat eh, komt, want anders eh, eh, gaat de Tweede Kamer natuurlijk zeggen, ja maar jij denkt er anders over dan jij, Hup, allebei naar de Kamer komen en dan durft niemand niemand meer een besluit te nemen. Toch worden de gespreksverslagen nu tevoorschijn gehaald, had de Tweede Kamer omgevraagd. RTL Nieuws meldde eerder deze week dat het kabinet anderhalf jaar geleden expres informatie over de toeslagenaffaire heeft achtergehouden. Kerken en moskeeën moeten toch gesloten kunnen worden als er een grote corona-uitbraak in een gemeente is, vindt het kabinet. Maar alleen als andere dingen niet werken, zoals contactonderzoek. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog akkoord gaan met het plan. Nu is er voor kerken en moskeeën een uitzondering vanwege de godsdienstvrijheid. Vanaf dit weekend is er weer publiek welkom in de Eredivisie. Een paar duizend fans per wedstrijd. Trainer Henk Vrezer van Sparta is blij. Ik denk dat, uh, dat sport is emotie. En ik denk dat eh, het publiek absoluut invloed heeft op de emoties die jij hebt op dat moment. De eerste eredivisiewedstrijd na lange tijd met publiek is vanavond in Tilburg. Bij Willem II tegen RKZ zit 2000 man op de tribune. Volgende week dinsdag is het Koningsdag. Dat wordt weer een woningsdag, want er zijn geen grote evenementen. Maar geen straf als je een oranje tompoes mag eten bij Beppi in de Amsterdamse Jordaan. Haar hele huis is al oranje versierd. Ze heeft oranje servetjes ingeslagen. En de vlaggen wapperen op haar balkon. Ze heeft er zin in. We houden het gezellig en, eh, en met elkaar. We zetten een leuk plaatje op, leuk muziekje op. En eh, de boel is mooi versierd, wat wilde men nou nog meer? Hoera, hoera. Het weer blijft droog vanavond, kan vannacht wat gaan vriezen. En morgen zonnig, af en toe een wolkje in de middag en zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog een hele lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij de Wijkertunnel is een ongeluk gebeurd en de rijbaan is daardoor dicht. Je kunt er alleen langs via de vluchtstrook. Het kost je wel ruim een half uur extra. Je kunt dus beter omrijden via de Velsertunnel in de A22. Het is daar wel druk op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden... voor de aansluiting met de A22. Daar heb je ruim een half uur extra reistijd. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen heb je 20 minuten op onthoud voor de aansluiting met de A22. En er woedt een hevige brand bij Maarsen.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 Take me good and the ugly. Say I'm not going anywhere. Take me as I am. Swear I do the best I can. Say I'm not going anywhere. Take me as I am. Swear I do the best I can.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een stekenincident in de justitiële jeugdinrichting in Lelystad... zijn drie mensen gewond geraakt. Dat gebeurde tijdens een les in de keuken van de inrichting. De vermoedelijke dader is aangehouden. De autoriteiten in Frankrijk gaan bij een dodelijke mesaanval in een politiebureau bij Parijs uit van terrorisme. Een Tunesische man stak een politiemedewerkster dood en zou Allahu Akbar hebben geschreeuwd. De politie heeft hem doodgeschoten. De vertrouwelijke notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire worden maandagavond openbaar. Dat heeft premier Rutte gezegd. De Tweede Kamer wil opheldering over berichten dat het kabinet informatie voor de Kamer heeft achtergehouden.